Het is door Almegens met het NOS-journaal. Australië, CVV-leider Wilders, geen visum weigeren. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Bowen gezegd. Wilders wilde deze maand naar Australië om lezingen te houden. Maar omdat de beslissing over zijn reispapieren op zich liet wachten... besloot hij gisteren zijn reis uit te stellen. Volgens een anti-islamgroep treuzelde de Australische regering waarschijnlijk... omdat ze niet wil dat Wilders komt. Minister Bowen ontkent dat... En noemt Wilders een provocateur die bij een weigering extra aandacht zou krijgen voor zijn radicale en extremistische opvattingen. Die kans geef ik hem niet, zei Bouwen. Het aantal doden na de aanvaring tussen twee passagiersboten bij Hongkong is opgelopen tot 36. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de schepen had ruim 120 mensen aan boord. Het waren medewerkers van een bedrijf en hun gezinnen. Ze waren op weg naar de haven om te gaan kijken naar een vuurwerkshow. Na de aanvaring zonk hun schip. Reddingswerkers wisten zo'n 100 opvarenden uit het water te halen. Een aantal daarvan overleed later alsnog in het ziekenhuis. Het andere schip vervoerde zo'n 100 mensen van wie er enkele licht gewond raakten. In een kassencomplex in Blijswijk heeft een grote uitslaande brand gewoed. Even na middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Niemand raakte gewond. De brand ontstond toen een groot afdekdoek in de kas vlam vatte in Winschoten zijn twee leegstaande panden in de as gelegd. Twee mensen die probeerden de brand kort na het uitbreken te blussen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De panden waren vrijdag nog uit voorzorg dichtgetimmerd, juist omdat er de afgelopen weken veel branden zijn geweest. Sinds de zomervakantie staat de teller in Winschoten op 16 branden. Seth MacFarlane presenteert in februari de Oscar-uitreiking. Het is de eerste keer dat hij de gastheer is van de ceremonie voor de belangrijkste filmprijzen ter wereld. MacFarlane werd bekend als de bedenker van de animatieserie Family Guy, waarvoor hij ook een aantal belangrijke stemmen doet. En hij is de man achter de cartoons American Dad en The Cleveland Show. Afgelopen zomer ging zijn eerste speelfilm Ted in première. Die heeft tot nu toe ruim 420 miljoen dollar opgebracht. Het weer bewolkt in een groot deel van het land lichte regen.